May zou in Brussel willen praten over aanpassing van het akkoord... zodat ze alsnog een meerderheid in het lagerhuis achter zich krijgt. Het huidige Brexit-akkoord wordt naar verwachting... door een grote meerderheid verworpen. Bij het Zuiderstrand in Den Haag is vanmorgen het lichaam gevonden van een vermiste kitesurfer. De man was gistermiddag met zijn dochter de zee opgegaan. Ze ging eerder naar huis en sloeg alarm toen haar vader niet meer terugkwam. Hulpdiensten zochten de hele zaterdagavond met reddingsboten naar de server. Daarbij zijn ook helikopters ingezet. Het lichaam van de man werd vanochtend tussen de betonnen golfbrekers bij het Zuiderstrand teruggevonden... en is met een hoogwerker tussen de blokken vandaan gehaald. Het VPRO-radioprogramma OVT heeft nogmaals excuses gemaakt aan Philip Freriks. De columnist kreeg vorige week live op de radio te horen dat hij niet meer terug zou keren. Vanochtend zei de eindredacteur op Radio 1 dat er een misverstand is ontstaan na een telefoongesprek een half jaar geleden. De eindredacteur had naar eigen zeggen voorafgaand aan de laatste column natuurlijk nog contact met Frederiks op moeten nemen. De redactie van OVT heeft veel reacties gekregen van verontwaardigde luisteraars. Frederiks wil niet meer terugkomen als columnist. Spullen van Frank Sinatra en zijn laatste vrouw Barbara... hebben op een veiling ruim 8 miljoen euro opgeleverd. Fans van de zanger konden bieden op onder meer kleding, sieraden en boeken. Zo bracht een Mondriaan-achtig schilderij dat Sinatra zelf had gemaakt... zo'n 87.000 euro op. Een deel van de miljoenen opbrengst gaat naar een goed doel. Het weer in de loop van de dag breekt vaker de zon door. De wind wordt geleidelijk minder. Aan zee is die eerst nog wel hard. Vanmiddag wordt het zo'n 9 graden. Morgen ook nog buien, mogelijk met hagel. In het zuidwesten blijft het zo goed als droog.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 You see, there's a kind of sound you won't find in your mem. Recall, when you add a note to one you sounded just before, and another one after that, and then another three or more, and suddenly you are singing notes galore. Oh no, Artu, it's more. There's a kind of feeling when you and another person sings along in harmony. It's the loveliest thing that you can do to make your voice sound grand. These difficult things are the things you never notes where they belong. Again. Good, that's much better. But never give up till you know that you're singing a perfect song. We know that you can do it, that you get through it, are two. Your every friend is better, there's a great duet beside you. him how to do it with a photograph or a diagram of the human brain or some such silly scheme. No, but tickle his funny bone and watch him scream. <laughs> well, the same is true of music, as I think you see. It's a little more than someone saying do, re, mi. It's a little like jumping out in space with no firm ground below leave with the best that you have, maybe up and away you'll go. The time is now, we're showing you how it's over to you. Your voice will pop like a and let's all sing together or two. Come take that chance, that physical dance, no time for review. And with those notes you're bringing us, we all will be singing with you. Now you try it, Artu.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 But or twice was enough, and it was all in vain. Time starts to pass before you know it, you're way you hold me comforts me and shows me well, that a love like yours is hard to find. standing right here with you today.